Rock and gala burger die! Breed de water aan de hele gay! Jullie zijn in hele lift in wezen weg! The doen het af zeven dag! Kom je met mijn zesde terug! We staan in dat zet, in mijn rug! Door te wij! We zijn wat nu! We gaan in patent! the snake.